Want sommige partijen in de Tweede Kamer zijn niet blij met kinderen die thuis zitten doordat de scholen dicht zijn. Ze zijn bang voor achterstanden. Maar premier Rutte wil dat alle mensen minder de deur uitgaan. Het is wel een sector waarin 2,5 miljoen kinderen, lagere scholen, middelbare scholen, iedere dag, maandag tot en met vrijdag, naar school gaan. Ongeveer anderhalf miljoen kinderen in het basisonderwijs, 1 miljoen kinderen in het voortgezet onderwijs en al het onderwijs en personeel. Maar ze gaan dus begin volgend jaar kijken of er ruimte is om scholen weer te openen. In het debat zei coronaminister De Jonge nog dat hij begin volgende week meer kan zeggen over wanneer de eerste anti-corona-prikken worden gezet. De webshop is voor veel winkeliers de enige oplossing in de lockdown. En dus stond de telefoon vandaag roodgloeiend bij veel webshopbouwers zoals bij Gerald. We hadden iemand met een beauty salon die nu de producten online wil gaan verkopen. En een boekenhandel uit Deventer, ja, die wil ook gaan starten met een webshop. Want pakketpunten mogen wel open blijven. Aankomend president Joe Biden roept Amerikanen op om thuis te blijven als hij begin volgend jaar de eet aflegt. Daarmee wil hij voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. De inauguratie is op 20 januari. En Easy Toys mag ook na dit seizoen shirt sponsor blijven van FC Emmen. Eerder wilde de KNVB dat maar voor één seizoen max. Ze vonden het eigenlijk ongepast. Maar de regels zijn nu veranderd. De voetbalbond mag zich niet meer bemoeien met bedrijfsnamen op shirts. En is het seksspeeltjesbedrijf blij mee? Het is natuurlijk ontzettend positief. En niet alleen voor ons, ook voor de voetbalwereld. Terugkijkend zijn we blij dat we destijds de discussie zijn aangegaan waarmee we taboes hebben doorbroken en nu alsnog de erkenning hebben gekregen officieel shirtsponsor te mogen zijn binnen de Eredivisie. Easy Toys gaat laten kijken of ze opnieuw op het shirt van Emma willen staan. En Emma kijkt natuurlijk ook of ze nog met Easy Toys willen spelen. Krijg je het weer nog? Het klaart op vanavond. Vannacht kan het mistig worden.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 I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I forget about them. I wonder, I wonder, yeah. Right before I close my eyes, the heaven jokers to the right, here I am, stuck in the middle. je fijne dagen. sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing Harlem's high. If I tell you that I love you, forever to be true, we'll always be together. This I promise you.